Twee uur. Marnix Sampers met het NOS-journaal. De inlichtingendienst IVD doet voorlopig geen aangifte tegen Volkskrant-journalist Huib Modderkolk. Dat heeft minister Ollongren laten weten aan de leiding van de krant. Zijn hoofdredacteur Philip Remarke, in Met het oog op morgen. De IVD spant een kort geding aan vanwege een nog te verschijnen boek van Modderkolk over digitale spionage. Volgens de dienst kunnen enkele woorden in dat boek een bron in gevaar brengen... De IVD dreigde ook aangifte te doen tegen de journalist persoonlijk, maar dat is dus van de baan. Een Utrechtse hoofdagent heeft als corrupt contact gewerkt... voor de bende van de voortvluchtige crimineel Ridouan T. Dat meldt het AD op basis van een verklaring van kroongetuige Nabil B. De Utrechtse agent zou in de politiesysteem hebben gezocht... naar bepaalde personen of foto's. De politie bevestigt het krantenbericht niet. Vandaag begint de rechtszaak tegen Ridouan T. De politie en de vuurwerkbranche zijn teleurgesteld over het kabinetsbesluit om het zwaarste vuurwerk te verbieden. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet vrijdag besluit tot zo'n verbod. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten derde categorie, zoals ratelbanden en Chinese rollen. Dat mag vanaf eind volgend jaar niet meer worden gebruikt. Korpschef Akenboom noemt het onvoldoende om de traditie op een veilige manier in stand te houden. En volgens de belangenvereniging Pyrotechniek Nederland wordt een minimaal deel van de collectie verboden en niet eens het gevaarlijkste. De politie zoekt een bewoner van een appartementencomplex in Venlo. De man van 66 stichtte afgelopen dag brand in zijn eigen huis... en ging er daarna vandoor in een gele Fiat Panda. Ondanks een zoektocht met een helikopter is hij niet gevonden. De brand in het complex in Venlo was snel onder controle. Niemand raakte gewond. Het weer... Vannacht bewolkt bij 6 tot 13 graden. Ook overdag bewolkt en dan gaat het vanuit het westen uit regenen. Later op de dag breidt de regen zich uit. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger.